het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas de politie ongeveer 30 lichamen. Er was een tip gekomen dat er tientallen lijken begraven waren. Er zouden ook lichamen van kinderen bij zijn. Een aantal lichamen zou zijn verminkt. De politie van Texas weet nog niet wat zich bij het huis heeft afgespeeld. Volgens lokale media is ook de FBI bij het onderzoek betrokken. Minister Schippers vindt de communicatie van Duitsland in de EHEC-crisis warrig. Niemand heeft de regie, zei de minister bij Knevelen van de Beek. Iedereen bemoeit zich ermee. Er is een minister van Volksgezondheid van een deelstaat, er is een landelijke minister. Dat is onhandig en verwarrend, al dus Schippers. Ze zei dat in een dergelijke crisis in Nederland de regie in handen is van de minister van Volksgezondheid. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee kampt. Als veel mensen ziek worden en doodgaan, iedereen de oorzaak te weten, wil de mensen waarschuwen. Maar als je drie keer voor niks waarschuwt, geloven mensen je niet meer, al dus de minister. In Friesland is een onbekende wielrenner zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De politie is op zoek naar zijn identiteit en heeft de hulp van het publiek ingeroepen. De man van ongeveer 45 reed aan het eind van de middag in de buurt van Leeuwarden vanaf een fietspad een weg op. Een automobiliste kon niet, kon niet meer rennen en reed hem aan. De wielrenner, die geen papieren bij zich had, ligt zwaar gewond in een ziekenhuis in Groningen. Op de website van de Friese politie zijn foto's gezet van zijn fiets en van een tas met spullen die hij bij zich had. Dan het weer nog vannacht bewolkt en regenachtig. Overdag vanuit het zuidwesten droger. En in de middag breekt af en toe de zon even door.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 I told everybody has their hands on gold and I want uncharted Georgia confessions and these flamings and But you are different from the rocket from the But I wanna see you, baby, with close. let's just keep on dancing.